Dan even wat meer uitgebreider. Zou wel leuk zijn. En dan hebben we ook wat meer informatie over haar. Want ze was niet zo'n snelle prater, vond ik. Nee, maar ja, ik vind hem een beetje een apart type. Als ik eerlijk ben hoor. Misschien vinden meer mensen dat ook. Misschien vinden mensen dat ook niet. Maar hij is een beetje een apart type. Maar voor de rest vind ik haar heel erg... Eh, ja, wel aardig. Ja, heel erg leuk. Het was een leuk eh, interview met iedereen. En eh, wij willen u weer bedanken voor het luisteren. En leuk dat we op het Frieplein ook worden gedraaid natuurlijk. Dat was het leukste Even de groeten. En natuurlijk de wisselwerking tussen twee lokale omroepen met hetzelfde item en met dezelfde persoon. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik zeg u gewoon tot volgende week. Dan is Pascal er weer. Want ik kreeg gewoon een smsje. Waar is Pascal? Pascal is gewoon even een heerlijk avondje uit met iemand. Dus dat is hartstikke leuk. En eh, volgende week zijn we zelf weer terug hier op het eten natuurlijk. Op 106. FM. Bedankt voor het luisteren. Kijk vooral even op www.zfmzandvoort.nl voor een reactie achter te laten over dit programma. Het mag allemaal. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik zeg u tot volgende week van 7 of nee, van 5 tot 7 hier bij CFM Zandvoort. En we sluiten nog even af met de eendagsvlieg. Ja. Het is sinds tijden dat we weer een Spaanse eendagsvlieg hebben. Na Las Ketchup is dit de tweede. Rafael Ruiz en Antonia Monge hebben in 1993 grote hit te pakken met een nummer en een heel bekend dansje. Heel de wereld deed mee met Los del Rio en hun Macarena. Na deze hit hebben ze eigenlijk heel weinig meer uitgebracht. Uitgezonden van Macarena Christmas, hetzelfde nummer, maar dan met Bella. Ja, en dat was het eigenlijk wel. Een heel fijn weekend en doe gezellig mee met het volgende dansje. En deze week is de ene vlieg Los del Rio met Macarena.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 Minister Rauwvoet gaat de commissie Deetman vragen ook te onderzoeken wat de rol van de kinderbescherming is geweest bij het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. RTL Nieuws meldt dat in katholieke internaten zeker elf kinderen zijn misbruikt en mishandeld die daardoor de kinderbescherming waren geplaatst. Het ging om weeskinderen of jongens die uit huis waren geplaatst. Het misbruik zal vooral zijn gepleegd in de jaren 60 in een kindertehuis in Tilburg. Minister Rauwvoet noemt het erg verdrietig dat juist kinderen die extra bescherming en veiligheid nodig hebben, slachtoffer worden van misbruik. Hij verwacht dat het onderzoek van de commissie Deetman alle feiten boven tafel krijgt en stelt daarom zelf geen onderzoek in. In Rome zijn honderdduizenden aanhangers van premier Berlusconi de straat op gegaan. Ze protesteren tegen wat ze zelf noemen alle aanvallen van links. Eind deze maand zijn er regionale verkiezingen in Italië. Een aantal kandidaten van Berlusconi's partij is geweigerd... omdat ze zich te laat zouden hebben ingeschreven. Daarnaast is het Openbaar Ministerie een onderzoek begonnen naar berichten... dat Berlusconi heeft geprobeerd programma's van televisie te halen... die kritisch over hem berichten. Bij een brand in een huis in Amsterdam-Zuid is een man om het leven gekomen. Brandweermannen vonden hem in de woning met ernstige brandwonden. De man werd gereanimeerd, maar hij overleed korte tijd later. Schaatster Irene Wust gaat op het WK Allround in Heerenveen bij de vrouwen na twee afstanden aan de leiding. Na een zesde plaats op de 500 meter was de tweede tijd op de 3 kilometer voldoende om de Canadese Christina Groves te passeren. Bij de mannen is de Amerikaan Jonathan Cook na drie afstanden de koploper. Sven Kramer staat tweede en moet morgen op de 10 kilometer bijna 5 seconden goedmaken op Cook om zijn vierde wereldtitel op rij binnen te halen.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 Dat betekent dat het tijd is voor de 40 beste platen van Europa. En dat alles in de Euro Breakdown. Tot aan 5 uur ben ik bij je met de 40 beste van Europa. 20e jaargang dat we deze lijst alweer uitzenden. Aflevering 11 van vandaag, 19 maart van 2010. Die 40 platen die verschuiven iedere week één of meer plekken natuurlijk. Deze week in totaal 15 stijgers. En 4 blijven wel zitten waar ze vorige week ook zaten. 17 dalen, één of meer plek. En dan hou je nog 4 platen over. En die 4 die komen helemaal nieuw binnen. Na 20 weken houden ze het voorgezien Meet Me Halfway, de Black Eyed Peas. 16 weken voor Snow Patrol, Just Say Yes. Jamie Collum, I'm All Over It. Nou, dat is mooi, want na 14 weken is hij uit de lijst. En de oude nummer 1 van Owl City Fireflies. Na 14 weken houden hun het ook voor gezien. Mac and Dino Feels Like a Prayer staat er met 8 plaatsen de snelste stijger van deze week. Edward Maya, This Is My Life, met 10 plaatsen is hij de snelste daler. Het langst genoteerd, dat zijn de twee deze week. John Mayer, Who Says en Sheryl Cole met Fight for the Love staan allebei alweer 16 weken in de lijst van Europa. Een van die twee komen we zo meteen tegen. We beginnen gewoon onderaan de lijst vandaag. Dat doen we met één nieuwe binnenkomer. En de vraag is natuurlijk of we deze dame nog wel kennen. Gabriella Chilmi van Sweet About Me.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 Hij zakt wel flink, want vorige week stond hij nog op 31 en deze week dus op 38. Voor de nieuwe single van Gabriella Chilmi, On A Mission. En we gaan gewoon verder met de volgende nieuwe binnenkomer op 36. Na drie albums en verschillende singles is eh, Cascada een van de succesvolste commerciële dance-acts geworden. De Duitse groep die scoorde verschillende wereldhits met onder andere de singles Every Time We Touch. De nieuwe single toen Evacuate the Dancefloor dat betekende een verandering van sound, maar dat legde Cascada helemaal geen windeieren verder. Voor het eerst werd namelijk de eerste plaats in Engeland bereikt. De tweede single van het album Evacuate the Dancefloor die gaat Dangerous heten. Je kunt je toch wel weer een eh, echte cascada track noemen. Dikke beat in de lijn van nummers eh, Every Time We Touch en natuurlijk het nummer eh, Miracle. Wat ook een erg grote hit is geweest voor Cascada. Deze week komen de Duitsers dus een nieuw binnen in de lijst van Europa. Ze doen dat op nummer 36 met de nieuwe single Dangerous. Don't know anything about you, so close, just a touch away, your love... hits me like no other. They say I'm a true believer. I know something's taken. mocht je gisteren naar de bar battle zijn geweest in Veen en nog niet helemaal wakker zijn, dan ben je dat nu wel met de beats van uh, Cascada en hun nieuwe single Dangerous. We gaan verder met de volgende nieuwe binnenkomen op nummer 33. Een nummer wat eerder al in de eh, verschillende hitlijsten stond. Nummer 41 in de Billboard Hot 100. 32 in de UK Top 75. En 44ste in eh, China. En dat alles zonder enige promotie. Daar gaat nu wel verandering in komen. Young Forever featuring Mr. Hudson is namelijk gekozen als vierde single van The Blueprint. Wat weer een album is van eh, JC. En daar zit een eh, aardig sampletje in wat we wel kennen.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 You know I'm on my fall shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. Forever young. I wanna JC featuring Mr. Hudson, Young Forever. En daar zit natuurlijk die duidelijke sample in van Forever Young. Hoe verzin je de titel? Je draait gewoon de twee woordjes om. Nou, dan heb je een nieuwe titel. Ja. Een van de meest opvallende American Idol kandidaten van de afgelopen jaren, dat was toch wel Adam Lambert. Met zo'n eh, persoonlijkheid zou je denken dat hij toch wel een grote ster moet worden. Toch draagt er zijn debuutsingle For Your Entertainment daar toch niet echt eh, goed aan bij. Tot nu toe is het nummer niet hoger gekomen dan een 61ste plaats in de Amerikaanse chart. Het gelijknamige album werd dan wel weer eh, erg goed ontvangen, maar het wil je dan ook met hulp van onder andere Lady Gaga. Inmiddels is ook de volgende single van het album eh, uitgekomen. De keuze is gevallen op het nummer What Do You Want From Me? En ook aan dit nummer werken twee grote namen mee. Het nummer is namelijk geschreven door Pink en door Max Martin. En gezongen door Albert Lambert zorgt dit natuurlijk weer eh, voor een stevig nummer. Dat hem nu misschien wel eens eindelijk op de kaart zal gaan zitten in Europa. quickly van deze week, Adam Lambert. De vraag is natuurlijk of we hem nu eindelijk in Europa ook echt in die hitlijsten gaan krijgen. We beginnen eerst dus op nummer 31 in de Euro Breakdown. Op nummer 40 komt een nieuw binnen, Gabriella Chilmi On A Mission. Jason Mraz met Butterfly zakt van 35 naar 39. Ondertussen alweer 15 weken in de lijst. John Mayer, hoe 6, met 16 weken een van de langst genoteerde Van 31 zakt hij wel naar 38. Ina en Bob Taylor, Deja Vu, staan ook 15 weken in de lijst van 34 zakken naar 37. Cascana, Dangerous, nieuw binnen op 36. Timberland, Nelly Furtado en So Shy, The Morning After Dark, 14 weken nu in de lijst van 28. Zakken ze wel naar nummer 35. Jason Derulo, What Did You Say? 14e eh, week alweer. Vorige week nog op 29. Deze week zakken het naar 34. Helemaal nieuw binnen JC Young Forever. Nummer 32, 5 plaatsen verlies in de 13e week. Jay-Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember? En Adam Lambert, What Do You Want From Me? Die vinden we deze week dus als eh, hoogste nieuw binnenkomen. Terug op nummer 31. We gaan verder met de volgende single weer. Vorige week kwamen ze binnen op 38. Deze week stijgen ze dus 8 plaatsen naar nummer 30.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 Dit was Heartbreak Warfare, vorige week nog op nummer 32. Deze week gaan er weer eh, vier plaatsen vanaf en gaat hij naar nummer 28. ZFM, Westkust, weerbericht. Gisteren hadden we een eh, heerlijke voorjaarsdag. De temperatuur die steeg overal in de regio naar een maximale 17 graden. Afgelopen nacht passeerde wel een koufront wat verbonden was aan een depressie en daardoor viel er wat regen. De regen is naar het oosten weggetrokken en de rest van deze vrijdag is het overwegend bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur ligt vooral aan zee een stuk lager dan gisteren. komt vanmiddag uit op een maximale 9 graden. De wind werd uit zuidwesten is over land meest matig, aan zee vrij krachtig. vanavond en de komende nacht eh, trekt het genoemde koufront weer als warmtefront over onze regio. Daardoor is het bewolkt en eh, valt de enige tijd regen. De zuidelijke wind is overwegend matig van kracht en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. morgen is dan ook weer eh, aan de bewolkte kant, maar met name in de ochtend valt er geruime tijd regen. Zaterdagmiddag komt het eh, tot nog meer buien. En de wind die gaat dan uit het zuidwesten waaien. Een land eh, vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden morgen. Zaterdagavond vallen er nog enkele buien, maar op de nadering van alweer een volgende storing gaat het zondagnacht geruime tijd regenen. De zuidwestelijke wind waait overwegend matig van kracht en temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Zondag beginnen we de dag dan met veel bewolking en enige tijd regen. Maar de regen die trekt eh, naar het oosten weg. En zondagmiddag blijft het op een eh, lokaal buikje na op de meeste plaatsen wel droog. De wind werd uit westen tot noordwesten. En de temperatuur stijgt zondag naar een eh, maximale 11 graden. Het is gelukkig niet al te druk in de regio. Ik heb alleen een waarschuwing voor je. In Nieuw-Vennep op de Zuiderdreef, ter hoogte van het eh, Shell-station al daar staan ze je snelheid te controleren.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 What is wrong with me? All that I wanna be is through with you. And I know that deep down I'm calling down on you on you, on you. hoorde de nummer 25, Pixelot met Gravity. Vier weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 30, deze week gaan er vijf plaatsen dus vanaf en komt ze terecht op 25. Daarvoor op nummer 27, B.O.B. met Nothing On You. Vorige week kwam die binnen op nummer 33. Deze week gaan er zes plaatsen bij en gaat hij naar 27.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 Wat ons dan weer even de tijd geeft om eh, achterom te kijken naar wat we allemaal gehad hebben. Op nummer 30 vinden we Mac Feels Like a Prayer. Zijn tweede week in de lijst van 38 omhoog naar nummer 30. Robbie Williams, You Know Me. elf weken staat hij in de lijst van 23, zakt hij naar 29. John Mayer, Heartbreak Warfare gaat vier plaatsen omhoog in zijn derde week dus naar 28. B.O.B. Nothing On You, tweede week in de lijst. Vorige week kwam die namelijk nieuw binnen op nummer 33. Deze week gaat hij omhoog en komt hij dus op 27 terecht. Mary J. Blight, I Am, 10 weken staat ze alweer in de lijst van Europa. Van 18 zak ze wel naar 26. Pixelot met Gravity hoorden we vier weken in de lijst van 30 omhoog naar nummer 25. Edward Maya, This Is My Life. 9 weken lang alweer in de lijst van 14. Zakt hij naar 24. En daarmee zijn ze de snelste daler van deze week. Sheryl Cole, Fight for the Love, vinden we terug op 23. 16 weken in de lijst, daarmee het langst genoteerd. Dat doet ze samen met, met eh, John Meyer. hoe 6. Die staat ook 16 weken in de lijst. Ze zakt wel 6 plaatsen van 17 naar 23. James Morrison, Get To You, gaat vier plaatsen omhoog in zijn vijfde week van 26 naar 22. En David Guetta met Memories hoorden we dus ook. Vijf weken in de lijst van 24 omhoog naar nummer 21. Het was het eerste uur eh, van de Euro Breakdown alweer. Ik heb straks eh, alleen de nummer 20 nog voor je. Dat is de man die vijf plaatsen omhoog gaat in eh, zijn vierde week. Jason Derulo in My Head. Het volgende uur gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Of dat dezelfde is als volgende week, dat horen we even voor de klok van 5 uur pas. Ook gaan we natuurlijk even kijken naar de Nederlandse top 40. Daar in totaal eh, vier eh, nieuwe binnenkomers eh, op de lijst.